Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij verschillende Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn zondag 105 doden gevallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Zaterdag werden er al 33 doden gemeld. In Sidon, ten zuiden van Beirut, werden twee luchtaanvallen uitgevoerd. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven. Het Israëlische leger heeft in een verklaring alleen gezegd 120 militaire Hezbollah-doelen te hebben aangevallen in Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Gezondheid zijn dit weekend ook 14 artsen om het leven gekomen. Het dodental van orkaan Helene in de Verenigde Staten is opgelopen tot zeker 89. Dat blijkt uit een telling van CNN. De orkaan kwam donderdag aan land en heeft over vijf staten in het zuidoosten geraast. Door het noodweer zaten miljoenen mensen zonder stroom, liepen snelwegen onder water en zijn huizen verwoest. Mensen kwamen ook vast te zitten op daken en konden door het gebrek aan netwerk geen hulpdiensten bereiken. Het dodental kan nog stijgen. Er worden zeker duizend mensen vermist. Uit documenten over de doodsoorzaak van oppositieleider Alexei Navalny zou blijken dat hij is vergiftigd. Dat zegt onderzoeksplatform The Insider... dat honderden documenten in handen heeft over zijn overlijden. In verschillende versies van een document zouden symptomen... die wijzen op vergiftiging gaandeweg zijn geschrapt. En de ruimtecapsule Dragon van SpaceX is aangekomen op ruimtestation ISS... waar twee astronauten al maanden vastzitten... De Dragon had twee bemanningsleden aan boord in plaats van vier... zodat de twee gestrande astronauten mee terug kunnen. In juni bleek hun eigen toestel te veel technische problemen te hebben om terug naar de aarde te keren. De terugvlucht van de Dragon staat gepland in februari. De twee gestrande astronauten hebben dan acht maanden in de ruimte doorgebracht. Het weer. Vannacht valt in het zuidwesten wat regen. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt dan regen over het land.